is het toch snel voorbij, hè, Boom Boom Bart? Ja, zeg dat wel, uh, rappertje. Lekker Ik heb het naar mijn zin gehad, jazeker. Vet heftig. Nou, ja. Maar moe, ik ben niet moe. Ik ben ook niet moe. Ben jij Heb jij dat gaan al gezien? We zijn nooit moe. Er is een tijd van kopen. Ja, niet in het glas. En er is een tijd van aan. Van doorgaan. Ja. Ah, ah, ah, ja. Dag, gabbetjes. Wij hebben pet. Maar wij zitten er door. Vanavond lekker niet naar bed. En hak maar lekker door. Dag gabbetjes, dag gabbetjes, dag gabbetjes. dag gabbetjes. Ga je zien. Dag gabbetjes, dag gabbetjes. hoor. hak maar lekker door. Dag gabbetjes, wij hebben we zitten er door. Vanavond lekker niet naar bed. Gabbertjes. En hak maar lekker door. Dag gabbertjes. Dag gabbertjes. Dag gabbertjes. Maar lekker door. Dag gabbertjes. Dag gabbertjes. Dag gabbertjes.